Mijn collega Simone staat op de Dam. En dat herdenken gebeurt sinds 1961 hier. Op 4 mei houden we om 8 uur 2 minuten stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn door de jaren heen al groepen bijgekomen. Maar, zeggen sommigen, met alle oorlogen die nu in de wereld spelen... dekt deze herdenking niet meer de lading. Een deel van de mensen die zondag niet meedoet noemt herdenken betekenisloos als er nog steeds oorlogen plaatsvinden. Mede daarom is er zondag ook een alternatieve herdenking in Den Haag... waar naast de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust ook wordt stilgestaan bij oorlogsslachtoffers in Gaza. Een record aantal mensen heeft op tijd belastingaangifte gedaan. De Belastingdienst kreeg er 10,5 miljoen binnen voor de deadline van vandaag. Ruim 3 miljoen mensen hebben om uitstel gevraagd. Trouwen op het gemeentehuis is een stuk duurder geworden. Een stel dat elkaar op vrijdagmiddag het jaarwoord geeft... moet gemiddeld 500 euro aftikken. Twee tientjes meer dan vorig jaar. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Heeft een bruiloftsite uitgezocht. Zo betaal je in Leeuwarden het meest, meer dan 1000 euro. Terwijl je in het Limburgse Voerendaal minder dan 240 euro kwijt bent voor een huwelijksceremonie. Je kan trouwens overal ook gratis trouwen, want dat moet van de wet. Maar door de beperkte tijdsloten zijn de wachttijden daarvoor erg lang. En een van de allereerste Appie-medewerkers met het syndroom van Down gaat met pensioen. 25 jaar geleden ging Wouter aan de slag bij een Albert Heijn in Amersfoort. Zijn collega's en klanten vinden het jammer dat hij nu gaat stoppen, horen we bij Hart van Nederland. Het is gewoon een stuk leuker met hier op de werkvloer met hem. Een beetje klooien met elkaar, samenwerken natuurlijk. Dus ik ga hem wel heel erg missen. Hij hoort gewoon bij de winkel. Ja, hij hoort bij de winkel. Ik heb altijd een praatje met hem gemaakt. Dus ik vind het wel heel jammer. Het liefste was Wouter nog doorgegaan in de supermarkt, maar het werk wordt te zwaar voor hem. Het weer. Het is een eh, stralende zomerdag.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 En dat is een nieuw record. Het zijn nu iets meer dan vorig jaar. Toen waren er 10,3 miljoen aangiftes binnen bij de Belastingdienst... voor de deadline van 1 mei. 9 op de 10 Nederlanders staan komende zondag 4 mei... op de een of andere manier stil bij dodenherdenking. 1 op de 10 herdenkt niet, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de oorlogen van nu. Gemeenten willen meer plekken creëren waar veilig in open water gezwommen kan worden. Ze zien dat mensen steeds vaker in open water willen zwemmen... maar doen dat op plekken waar dat nu nog eigenlijk niet mag. Het weer zomers warm met maximaal 28 graden. Vanavond kan er plaatselijk een buitje vallen. Morgen iets meer wolken en dan is het ook wat koeler met max 26 graden.